Dat ligt heel gevoelig. Daarmee heeft de rechter goed gekeken of het allemaal volgens de regels is gebeurd. En de conclusie daarvan is dat zijn verklaringen betrouwbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor het bewijs van de te gelegde feiten. Verder is niet aannemelijk geworden dat A4110 verdachten op ontoelaatbare wijze heeft uitgelokt. Uit het dossier komt naar voren dat de hoofdverdachten uit het onderzoek allemaal al diep in de internationale harddrugshandel zaten. De politie stopte ooit met zulke burgerinfiltranten nadat het flink was misgegaan. Agenten lieten destijds grote partijen drugs door om maar meer bewijs te verzamelen. Daarna werd deze manier van werken jarenlang verboden. Bij een kippenbedrijf in Maurik in Gelderland is vogelgriep ontdekt. En 24.000 kippen worden daarom afgemaakt. Volgens Omroep Gelderland ligt het bedrijf in een gebied waar de ophokplicht sinds een maand niet meer geldt. Het servicepunt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat toch niet open. Eigenlijk zou het Rode Kruis de boel vandaag weer openen, maar dat gaat dus niet door. Er zijn gisteravond weer vechtpartijen geweest en daarom vindt het Rode Kruis het te onveilig voor vrijwilligers. En dikke tranen bij Emma Oosterwegel op het EK Atletiek. Op de Olympische Spelen in Beijing won de meerkampster nog brons. Maar vandaag ging het bij de 100 meter horde helemaal mis. Op begon ging het wel goed. Dan was ik bezig met nou, een goede race. Volgens mij de ene laatste horde ja, die raakte ik gewoon hard in mijn knie. Misschien te dicht erop, ik weet niet precies. Dus ja, nooit gebeurd. En, ja, ik weet niet precies wat gebeurde. Ik raakte gewoon hard en ik viel, ja. Ja, valpartij dus. Het toernooi is meteen afgelopen voor Oosterwegels. Ze heeft besloten om niet meer door te gaan, omdat ze toch geen medaille meer kan winnen. Het weer bewolkt, af en toe een flinke bui, graadje op 24. Vanavond volgden vanuit het zuiden wat opklaringen.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 Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, en gedachte je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zoveel dat je nog kan zijn En is de ruis te veel als je dan. Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen. Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort.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 Je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les même en déteste les rendez-vous manqués et le temps qui se perd entre tes jeunes usés. suis pas dégueulasse J'ai pas envie de rentrer Baby, you hot. That's where it's all I mean, you sexy. Oh my God. I learned to love her. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Drives a Marinello.